uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt eventjes niet meer gevochten in Israël. Israël en Palestina zouden een wapenstilstand hebben afgesproken, meldt persbureau Reuters. Die zou om 7 uur vanavond ingaan. Afgelopen dagen werd er weer behoorlijk flink gevochten in de Gaza-strook. Het Israëlische leger vuurde raketten af op een Palestijnse militaire groep. Er zouden ruim 30 doden zijn gevallen, onder wie een hoge commandant. Volgens correspondent Ties Brok wilde Israël al eerder een staakt het vuren. Bijvoorbeeld de chef van de inlichtingendienst, de Shin Bet... die zou hebben gezegd volgens Israëlische media dat het intussen wel genoeg is... en dat Israël op een einde moet gaan aansturen van deze uh, gewelddadigheden... van die bombardementen. Dus dat eh, moeten we nog even afwachten. De gevechten lijken dus nu te zijn stilgelegd. Tussen Israël en Palestina is het al eeuw, een eeuwlang oorlog. Beide willen ze onder meer de Gazastrook in handen krijgen. Op een begraafplaats in Nijmegen zijn vannacht tientallen graven geplunderd. Er zijn bronzen en koperen versierstukken meegenomen. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. In juni werden ook graven geplunderd en vernield. Er is nog niemand opgepakt. Nabestaanden willen meer toezicht. En een goed begin van de eredivisie voor Feyenoord. Het team was op bezoek bij Vitesse en ging er met de dikke winst van 2-5 vandoor. Probeert het binnendoor, wat een paas zegt, prachtig. Oh, de een mooie goal. Die paas van Toornstra op Geertruida is echt perfect. Jongens, wat een pracht van een doelpunt is dit toch. Ook FC Twente ging met een big smile naar huis. Nieuweling Sam Stijn knalde in de blessuretijd het enige doelpunt in het net tegen NEC. Sam Stijn dreigt met schieten, geeft hem aan Brunetti, wipt hem de 16 in stijn. Raak. Wat een fraaie assist ook van Brunet Die chipt de bal de 16 meter in. En dan is het Sam Stein die zet zijn punt van de schoen net iets eerder tegen de bal. Bij FC Groningen en de nieuwkomer in de eredivisie FC Volendam werd het 2-2. AZ en Go Ahead Eagles hebben zojuist afgetrapt en hebben nog wel even voor de boeg. Het weer, de zon schijnt overal. Het is zo'n 20 graden aan zee. In het binnenland kan de temperatuur oplopen naar 25. Morgen opnieuw lekker zonnig en nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Take the shackles off my feet so I can so dance. I can dance. just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains, now I can live. Oh, I can live.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 We gon' me so excited, so excited. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self control. I got time today. I got time today. I got time. Oh, I, I got time today. I, got I can't time.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 Does anyone wanna go dance up on the roof? If you dare, dream of yesterday. In the air, do a step with prayer, a step, get your Does anyone wanna go waltzing in the garden? anyone wanna go dance on.